Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Tweede Kamer is het debat begonnen over de oorlog in Oekraïne. En daar zal ook de situatie in Polen worden besproken... waar deze week Russische drones zijn neergehaald. Demissionair buitenlandminister Van Wil roept nu daarom de Russische ambassadeur hier in Nederland op het matje... om uitleg te vragen over die drones. Dat Rusland erachter zit, dat hebben ze zelf ook niet ontkend. Ze hebben zelf bekendgemaakt dat hun drones weliswaar eh, eh, daar gevlogen hebben... maar niet eh, gericht op Polen. Ook daar zijn allerlei vraagtekens bij te zetten. Dat heeft Polen ook gedaan. Nou, dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Linksom of rechtsom, het is of roekeloos of erger. Eh, het is een flagrante schending van ons luchtruim. In beide gevallen genoeg reden om de Russische ambassadeur patje te Polen heeft ondertussen een droneverbod ingesteld... langs de grens met Belarus en Oekraïne. Een Utrechtse serieverkrachter wordt voorlopig toch niet vrijgelaten. Gerard T. zit een straf van 16 jaar uit voor verkrachtingen van vrouwen in Utrecht tussen 1995 en 2001. Hij heeft twee derde van zijn straf uitgezeten en kan daardoor vervroegd vrijkomen. Maar omdat er geen goede behandelplek voor hem kan worden gevonden, gaat het niet door. De tweede Koentunnel gaat een paar dagen eerder open dan gepland. Niet komende maandag, maar zaterdag al, vanaf drie uur smiddags. middags. De Koentunnel, de tweede Koentunnel, was twee maanden dicht vanwege werkzaamheden. Zo heeft de weg een nieuwe asfaltlaag gekregen en zijn er nieuwe lampen en camera's opgehangen. Ook is de tunnel nu bekleed met hittewerend materiaal. En niet alleen dansliefhebbers komen dit jaar aan hun trekken tijdens het Amsterdam Dance Event. Want voor het eerst gaat ook het Achterhoekse festival Zwarte Cross daar een feestje organiseren met deze artiesten. Ik heb die Onder meer Paul Elstak en Donny ga je zien op ADE, op de afdeling Zwarte Cross dus. dat feestje is op 26 oktober en ADE zelf begint al een paar dagen eerder. Gaan we nog naar het weer toe. Er komen stevige buien aan met kans op onweer. Langs de kust ook kans op harde windstoten bij een graad of 19. Morgen opnieuw een wisselvallige dag met dan weer kans op onweer.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 Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said, Mama, is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a Asian vision is a weapon of mass destruction Whether inflation or globalization Fear is a weapon of mass destruction Whether Halliburton, Enron or anyone Greed is a weapon of mass destruction We need to find courage Overcome inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction my story stops here Let's be clear, this scenario is happening everywhere. And you ain't going to Nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma with even more drama than previously. <laughs> Seriously. Just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? <laughs> And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free. To feed on the people they supposed to lead. I don't need the people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now I do it right. Cause I don't want your daddy <laughs> leaving home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a Asian race Fascism is a weapon of mass destruction Whether inflation or globalization Fear is a weapon of mass destruction Whether Halliburton, Enron or anyone Greed is a weapon of mass destruction We need to find courage Overcome inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction ZFM.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 There's no reason to have a friend or two now. Uh-uh. Cause the kid's ready to tell you how he feel in a few vows. Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now you think about? Tan lines on the skin of you now. Why wouldn't I wanna spend a few thou? Huh? On fifth fast shopping sprees and them dinners to chow. I ain't concerned what other men would do now. Uh-uh. As long as when I up in you, you growl. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now.